4 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. In Duitsland zijn twee mannen veroordeeld tot 12 en 13 jaar cel... voor jarenlang misbruik van kinderen op een camping. De slachtoffers waren tussen de 4 en 13 jaar oud... en sommige kinderen zijn meerdere keren misbruikt. De dader stonden op de camping in Noord-Rijn-Westfalen bekend als kindervriend. Ze namen de kinderen vaak mee op uitstapjes. De hoofdverdachte is veroordeeld voor ruim 200 verkrachtingen. Dat gebeurde in een vervallen chalet. Ze maakten er ook foto's en video's van. Het is een van de grootste misbruikzaken in Duitsland in de afgelopen decennia. De Raad voor Cultuur heeft flinke kritiek op de plannen van minister Slop voor de publieke omroep. Slop wil de zenders grotendeels reclame vrijmaken en NPO 3 moet veranderen in een regiozender. De Raad zegt dat Slop te weinig rekening houdt met het veranderende mediagedrag van Nederlanders... die steeds vaker on-demand kijken naar bijvoorbeeld Netflix of YouTube. De Raad pleit daarom voor een soort Nederlandse Netflix, een online platform waarop alle Nederlandse programma's toegankelijk en betaalbaar te vinden zijn. De motoragent die gisteravond in Zuid-Limburg werd mishandeld... is geschopt en geslagen, zegt de politie. Hij achtervolgde een auto die een stopteken negeerde. Toen de auto uiteindelijk wel stopte... vielen de twee inzittende agent gelijk aan. Die zou zijn collega's niet hebben kunnen waarschuwen... omdat de verdachten zijn portofoon hadden afgepakt. Hij loste uiteindelijk twee waarschuwingsschoten. Een van de twee verdachten is later aangehouden. De vader van het ontvoerde meisje Insia moet een dwangsom betalen van 10.000 euro... voor iedere dag dat hij zijn dochter langer in India houdt. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag vorige week bepaald, schrijft het Parool. Het bedrag kan oplopen tot maximaal 1 miljoen euro. De rechtbank oordeerde eerder al dat Insia direct terug moet keren naar Nederland... maar daar trekt de vader zich niets van aan. En het weer, is wisselend bewolkt, er valt nog wat regen. Het is ongeveer 16 graden. De komende uren klaart het wat op. De minima liggen vannacht rond de 9 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met in de ochtend in het noorden kans op een bui... en smiddags ook in het noordwesten. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANBB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen 5 kilometer file en de vertraging is 10 minuten.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 Making love in the night. all night. I Look around you at your dreams coming true. For once in your life, everybody, I bring your body to town, A midnight madness, moonlight gladness in love town. and me, baby, sing.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 You're giving me the wrong attention. For once, I need you object of affection no more say. Used to talk for hours nowadays. All the time we're spending is a waste. One no more anymore. Giving me the wrong attention.